Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zes agenten gewond geraakt. De politie was afgekomen op een melding over een drugzaak... waarna een man de agenten onder vuur nam. Hij is nog altijd niet gepakt en de politie waarschuwt dat de situatie nog steeds gevaarlijk is. Er wordt onderhandeld over een overgave. Waarom de man begon te schieten is niet duidelijk. De gewonde agenten zijn buiten levensgevaar en hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. In het zuiden van Frankrijk woedt een felle bosbrand. De brand ontstond gistermiddag op enkele kilometers van de stad Carcassonne... en heeft inmiddels 400 hectare natuur verwoest. De brand zou vooralsnog geen huizen bedreigen. Volgens lokale media zijn 150 inwoners van omliggende dorpen geëvacueerd. Zo'n 200 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen proberen het vuur te bestrijden. De Amerikaanse president Trump heeft China opgeroepen een humane oplossing te zoeken voor de onrust in Hongkong... In een tweet schrijft hij dat er geen nieuwe handelsovereenkomst met China komt... zolang de protesten aanhouden. De demonstraties begonnen tien weken geleden toen er een nieuwe wet werd voorgesteld... waardoor mensen makkelijker aan China kunnen worden uitgeleverd. Inmiddels hebben ook de Duitse bondskanselier Merkel... en de Franse minister van Buitenlandse Zaken China opgeroepen het geweld te stoppen. In het westelijk deel van de Oostenrijkse Alpen is een Nederlander zwaar gewond geraakt na een val... Volgens lokale media wordt gevreesd dat de 67-jarige man daarbij verlamd is geraakt. Het slachtoffer viel gistermiddag tijdens een wandeling zo'n 15 meter naar beneden... en kwam terecht in rotsachtig gebied. Een toevallig passerende arts verleende eerste hulp... waarna het slachtoffer met een helikopter naar een ziekenhuis is gebracht. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door.